Uur. Goedemiddag, ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Burgemeester Halsema heeft de man bedankt die gisteren de verdachte van de steekpartij overmeesterde. Hij sprong op de man die vijf mensen zou hebben neergestoken met een mes rond de Dam. Het is nog altijd niet helemaal duidelijk wie deze man is. Het is volgens burgemeester Halsema lastig om daarachter te komen. Eh, zolang wij die duidelijkheid niet hebben, weten wij ook weinig over het motief. En dat betekent dat wij weinig informatie met u kunnen delen. Eh, weet dat de politie ongelooflijk hard werkt. Geeft hier alle prioriteit aan om het zo snel mogelijk te achterhalen. En u dan ook de juiste informatie te kunnen geven. Wat we wel weten is dat de verdachte meerdere, mensen, meerdere messen gebruikte bij de steekpartij in Amsterdam. En de dag ervoor op woensdag incheckte in een hotel. Asielminister Faber is boos, want Faber heeft het niet met andere ministers kunnen hebben over het afschaffen van de spreidingswet. Het stond niet op de agenda van de wekelijkse vergadering van alle ministers. Terwijl Faber heel graag die wet wil afschaffen, die gemeente verplicht om meer asielzoekers op te vangen. Volgens de Telegraaf heeft minister Faber haar huiswerk niet goed gedaan. Maar waar dat beeld volgens Faber vandaan komt... Geen idee, ik kom als eerste altijd op het appartement, departement. Ik ga als laatste weg, dus ze kunnen niet zeggen dat ik niks doe. Ik lees allemaal stukken, dus ik, ik begrijp het niet. Premier Schoof zegt ook dat Faber niet het juiste proces heeft gevolgd. En in het Vlaamse Kortrijk opent vanavond een nieuw museum voor beeldende kunst. De eerste tentoonstelling daar gaat over folklore. Speciaal voor de opening heeft een bakker daarom drie enorme taarten in de vorm van een Persisch tapijt gemaakt. Van boterroom in verschillende kleuren. Elk bijna twee meter lang en een meter breed wordt nog ook wel spannend om die taarten heel naar het nieuwe museum te krijgen. De drie taarten worden op elkaar geplaatst. Dus met het systeem dat ze niet van elkaar kunnen schuiven. Dus die gaan in één keer mee en de bestelwagen eh, wordt die geleverd in feite eh, op die planken. Hij knijpt hem wel. Hij kent in ieder geval ieder gat in de weg. Als de taarten heel aankomen is er een stukje voor 700 mensen. Het weer dan. Vanavond soms regen. Morgen wordt de beste dag van het weekend. Het is droog met af en toe zon.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 De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of vijf vertraging op. Op de A9 Amstelveen Den Helder bij Helo, wel 10 minuten verdraging. A10 de ring van Amsterdam bij Amsterdam over Amstel 10 minuten. Op de N242 ook maar middenweer bij Sint Pancras is het oponthoud 10 minuten.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 Het militaire bewind in Myanmar bevestigt zeker 144 doden... na de zware aardbeving van vanochtend. Dat is het officiële aantal tot nu toe... maar waarschijnlijk liggen er nog veel meer slachtoffers onder het puin. De schade aan gebouwen is enorm. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn drie mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Ook zouden er 18 gewonden zijn, onder wie zes kinderen. In Turkije is ook de advocaat van oppositieleider Imamoglu aangehouden. Een reden is niet gegeven.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 I would treat me good, treat me good. Give it loving, give it loving, give it loving in the way that I should. Treat me good, treat me good. Give it loving, give it loving, give it loving in the way that I should. So just like this, I would give it loving. let my chat. Better you pump on me, I'll let my chat. Yo, and if you tell me, I'll let my chat. Better you pump, I'll let my chat. Yo, and if you tell me, I'll let my chat. Better you pump on me, I'll let my chat. Yo, and if you tell me, I would, I'll let my chat. Treat me good, treat me good. I'll let my give it up, give it up. I'll give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. I'll let my give it come pull me. cause I got no groupie, I would. Should be a hot girl, they want me, come pull me. cause uh got no groupie, I ah, would. Ah. Should be a hot girl, they want me, come pull me. Uh-uh. Ah, got no groupie, I would. Treat me good, treat me good. All in my give it up, give it up. All in loving in the way that I should.